De schattingen van het totaal aantal doden lopen uiteen van 100.000 tot 200.000. Voodoo-priesters in Haiti zijn kritisch over de anonieme massagraven. Veel Haitianen geloven in voodoo en vinden massagraven een ontheiliging van de doden. Maar volgens de regering is het de beste manier om de ontbindende lijken zo snel mogelijk te begraven. Vijf dagen na de beving heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen. Veel Haitianen vinden dat de politiek nauwelijks in actie komt en traag is. De hulpverlening verloopt nog steeds moeizaam. Reddingsoperaties worden gehinderd door plunderingen. Volgens de politie maken gewapende bendes de straten van de hoofdstad Port-au-Prince onveilig en zijn er tientallen mensen doodgeschoten. Als de overheid eerder had ingegrepen na de uitbraak van Q-koorts was het ruimen van tienduizenden drachtige geiten niet nodig geweest. Dat zegt het RIVM in reactie op een reconstructie van het Q-koortsbeleid door de NOS. Daaruit blijkt dat het RIVM in 2006 tevergeefs vroeg om extra geld voor onderzoek... In 2007 drong het RIVM aan op een meldingsplicht voor besmette bedrijven, maar die kwam er pas een paar jaar later. Pas een jaar later. Geitenmest mocht toen nog steeds worden uitgereden en ook een fok- en transportverbod kwamen er niet. De ziekte verspreidde zich daarna verder over Nederland. Eind vorig jaar werden 3300 mensen ziek en waren er ruim 60 besmette bedrijven. Toen werd besloten 40.000 drachtige geiten af te maken. Oud-omroepman Karel Roskam is overleden. Hij was meer dan 20 jaar commentator voor de VARA Radio. Roskam leverde bijdragen aan programma's als Dingen van de Dag en In de Rode Haan. Vaak nam hij het op voor linkse bevrijdingsbewegingen. Roskam was verder een groot Zuid-Afrika-kenner en nauw betrokken bij de anti-apartheidsbeweging. Karel Roskam was 78. Het weer, vannacht soms lichte regen, mistig en temperaturen rond het vriespunt...